Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Scholen lijkt geslaagd. Probleemjongeren die de wijkscholen bezochten vinden vaker een baan of gaan vaker terug naar het regulier onderwijs dan jongeren die een reïntegratietraject volgen. Blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de proef met de twee wijkscholen. Die werden twee jaar geleden opgericht. Ze zijn bedoeld voor jongeren die op gewone scholen afhaken omdat ze door een opeenstapeling van problemen nauwelijks lessen kunnen volgen. In de kleinschalige wijkscholen in Rotterdam krijgen deze jongeren vakgericht onderwijs. 60% vindt daarna werk of stroomt door naar regulier onderwijs. In Noorwegen heeft koning Harald een toespraak gehouden tijdens de nationale herdenkingsplechtigheid. Als de koning van dit land voel ik mee met ieder van u, zei hij in een stadion in Oslo. Ook premier Stoltenberg houdt een toespraak en er zijn optredens, onder meer van de Noorse band AH. De bandleden treden vanwege de herdenking nog één keer samen op zijn ruim 6000 mensen in het stadion, onder wie overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers. Ze herdenken de 77 mensen die omkwamen door de aanslagen eind vorige maand. Met herdenking wordt in Noorwegen een maand van rouw afgesloten. Een paar honderd motorliefhebbers zijn toch naar Breda gekomen, ondanks dat de Harley-dag is afgelast. De gemeente besloot eerder de bijeenkomst uit veiligheidsoverwegingen niet door te laten gaan. Ook werd preventief fouilleren in het centrum toegestaan. Breda was bang dat de rivaliserende motorbanners de Harley-dag zouden aangrijpen om met elkaar op de vuist te gaan. Maar volgens de politie is het in de binnenstad gezellig druk en hier is er een gemoedelijke sfeer tussen de Harley-liefhebbers. Het weer. Kans op onweersbuien, vooral in het zuidoosten met veel wateroverlast. Zware tot zeer zware windstoten en hagel. Vanavond steeds minder buien, morgen zonnig en overwegend droog bij maximaal 24 graden. Dit was het en... Dit is Kees Kwaks van de ANWB de Randstad op de A4 Den Haag-Amsterdam voor Hoofddorp 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.